Maar net wel met het NOS-journaal. Het kabinet is geschokt over de geweldsuitbarsting in Oekraïne. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Morgen is een extra bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. In elk geval Frankrijk en Duitsland willen strafmaatregelen... na de bloedige onlusten van de afgelopen dagen in Kiev... die 26 levens kostten. Timmermans heeft gebeld met zijn Oekraïense ambtgenoot... en hem opgeroepen om in dialoog te blijven met de oppositie. Morgenochtend debatteert de Tweede Kamer over de gespannen situatie in Oekraïne. Intussen heeft president Januk Janukovic de opperbevelhebber van de strijdkrachten ontslagen. Dat gebeurde kort na de aankondiging van de geheime dienst dat er in het hele land een antiterreuractie komt, waaraan het leger misschien ook meedoet. Tot nu toe houdt het leger zich afzijdig. Rond de woning van de veroordeelde pedoseksuele zwemleraar Benno L. geldt een samenscholingsverbod. De gemeente Leiden kondigde dat af in belang van de rust en de veiligheid, zo staat op de website van de gemeente. Voor de woning van L stonden vanavond weer tientallen demonstranten onder wie leden van de motorclub Satudara en Trailer Trash. Maar ze vertrokken toen de politie dat vroeg. Sinds zaterdag bekend werd dat Benno L. in de Leidse flat woont, zijn er protesten die soms grimmige vormen aannemen. Het treinverkeer bij Den Haag is helemaal stilgevallen. Sinds 6 uur vanavond rijden er geen treinen meer. De NS zet bussen in en adviseert reizigers naar Rotterdam Centraal met Randstadrail te reizen. Ook bij Rotterdam zijn er problemen, maar daar is nog beperkt treinverkeer, maar wel met vertragingen tot een uur. ProRail zegt dat bij een routinecontrole is vastgesteld dat vier wissels moeten worden vervangen. Twee bij Den Haag en twee bij Rotterdam. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Het wordt dan een graad of 4. Overdag grijs en druilerig, met in het oosten nog even zon.